Volgens de Telegraaf heeft hij ook medeverdachten in deze zaak afgeperst. Van de vrouw van Mullenkamp eist het OM bijna 8 ton. Zij wordt verdacht van het indienen en incasseren van valse facturen verder moeten twee zakenpartners van de oud-bestuursvoorzitter voor de rechter komen... omdat ze verdacht worden van omkoping. Van een van hen eist het OM 4 miljoen euro. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, is een autobom ontploft voor het huis van de Iraanse ambassadeur. Twee bewakers zijn daarbij om het leven gekomen. De ambassadeur zelf bleef ongedeerd. Zijn residentie raakte wel zwaar beschadigd. De aanslag zou zijn uitgevoerd door een zelfmoordterrorist. De omgeving van Sanaa is sinds september onder controle van Sjiïtische rebellen... die waarschijnlijk worden gesteund door Iran. Sindsdien zijn er geregeld confrontaties met Soenitische stamleden. De man die zaterdag in Groningen zwaar werd mishandeld door een flatbewoner is overleden. De dader zei dat hij door een inbreker was overvallen. Later bleek dat de twee mannen elkaar kenden. Er zou sprake zijn geweest van een date. Inmiddels is duidelijk dat de Groningse politie op zoek was naar de man die nu is overleden. Hij werd zelf ook verdacht van mishandeling. Het aantal ram- en plofkraken op geldautomaten is dit jaar sterk gedaald. In de eerste 10 maanden waren het er 32. Heel vorig jaar waren het er 100 meer. Toen was er een sterke toename. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn er sindsdien veel maatregelen genomen. Zo zijn er veel meer camera's bij geldautomaten geplaatst. En verder werken banken, politie en OM beter samen om ram- en plofkraken te voorkomen. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Lokaal ook af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is bij Oesgeest afgesloten. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk gisteravond.